uur. Teertstra met het NOS-journaal. Al-Qaeda bevestigt zijn betrokkenheid bij de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. In een videoboodschap zegt een Al-Qaeda-leider uit Jemen dat de aanslag een wraakactie was voor het publiceren van spotprint over de profeet Mohammed. De terreurbeweging wilde de makers van het blad de grenzen van de vrijheid van meningsuiting leren, zo zei de man. Eerder vandaag zei een van de daders al op een Franse nieuwszender dat hij was gestuurd door Al-Qaeda. Hij werd getraind in Jemen. De terreurbeweging zou de aanslag ook hebben gefinancierd. De twee daders, twee broers, kwamen de afgelopen dag om het leven toen de politie een drukkerij binnenviel waar ze zich hadden verschanst. Ze hielden daar een man gegijzeld. De twee waren sinds de aanslag woensdag op de vlucht. Alle synagogen in Parijs hebben gisteravond hun diensten uit veiligheidsoverwegingen afgelast. De angst voor een aanslag of gijzeling, zoals vandaag afgelopen dag in een Joodse winkel, was te groot. Directeur Esther Voet van het CIDI zei op NPO Radio 1 dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is dat de Sabbatdiensten in Parijs niet doorgaan. Frankrijk heeft de grootste Joodse gemeenschap in Europa en de meeste Franse Joden wonen in Parijs. Het Nigeriaanse leger probeert de stad Baga te heroveren, die dit weekend in handen kwam van de terreurbeweging Boko Haram. Gisteren werd bekend dat bij het innemen van Baga zeker 100 doden zijn gevallen. De islamitische terroristen staken een groot deel van de stad in brand. Mogelijk ligt het dodental nog veel hoger. Mensen die uit Baga wisten te vluchten vertelden dat de strijders van Boko Haram brandstichtend door de stad trokken en tientallen mensen afslachten.